Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse politiebond wil bij de start van het nieuwe voetbalseizoen... over anderhalve week opnieuw actie voeren voor een betere CAO. Het idee is om bij de wedstrijden en de eerste speelronde van de competitie... geen agenten in te zetten. Volgens de vakbond is het dan aan de burgemeesters om af te wegen... of het verantwoord is een wedstrijd te laten doorgaan. De politie voert al maanden actie. Het kabinet belooft 5% loonsverhoging. Maar de agenten willen ook andere veranderingen in de CAO... zoals meer vrije weekenden. De klep van de vliegtuigvleugel die gisteren aanspoelde op het eiland Réunion is zeer waarschijnlijk van een Boeing 777. Dat zegt de premier van Maleisië na een eerste onderzoek van het brokstuk. Het is nog te vroeg om vast te stellen of het onderdeel afkomstig is van de MA 370 Dat toestel verdween in maart vorig jaar spoorloos. Het Openbaar Ministerie denkt dat Danny D. al zeker twee maanden contact had met de 13-jarige Lisa. Het OM verdenkt hem van ontucht met het meisje. Ze was vorige week een paar dagen vermist en werd maandag teruggevonden. D. stond onder toezicht van de reclassering. Hij is al eerder veroordeeld voor een dergelijk vergrijp. Ook toen zocht hij via internet contact met een minderjarig meisje. De Europese Commissie betreurt het dat de Veiligheidsraad niet heeft ingestemd met het opzetten van een VN-tribunaal dat de daders van de ramp met vlucht MH17 moet berechten. Rusland sprak gisteravond zijn veto uit. Volgens het Kremlin willen de voorstanders er een politieke zaak van maken. Eerder noemde minister Koenders het Russische veto al onbegrijpelijk. Het aantal oude auto's op de Nederlandse wegen neemt snel af. In januari reden er zo'n 300.000 auto's rond die ouder zijn dan 25 jaar. 14.000 minder dan een jaar eerder, zegt het CBS. Dat komt vooral door de aanscherping van de regels. Tot 2012 waren auto's ouder dan 25 jaar vrijgesteld van wegenbelasting. Maar nu geldt het alleen nog voor auto's die ouder zijn dan 40 jaar. Het weer, de bui en de wind nemen verder af en het klaart flink op. Vannacht is het koud met minima rond de 7 graden. Morgen zonnige periode bij 16 tot 20 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.